zeg een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk. Hier op ZFM Zandvoort, zaterdagavond het eerste uurtje. Het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste show is de party update en de 10 boven beste plaat van de dansgroep. Straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn eh, Global House Vibes. En straks in het derde uurtje gaan we naar Italië met de beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Zometeen op de radio, Nicola Fasano. Ook Mariah Carey, die heeft weer live opgetreden. En ze schijnt er een beetje te kunnen zingen. Wat is, hoor je die nieuwe van Throttle met Hit the Road Jack. Dad, dad, dad, dad, hit the road, Jack. and don't you come back no more, no more, no more, no more. with the road, Jack. don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. don't you come back no more, no more, no more, no more. with the road, Jack. don't you come back no more. Hit the road, Jack. and don't you come back no more, no more, no more, no more. with the road, Jack. don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. don't you come back no more, no more. the road, and don't come back no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't come back no more, no more, no more. dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. dan, the dan, dan, dan, don't you come back no more, no more, no more. roll with the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more with the road, Jack.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 But you love me when I could get We Somewhere in none of a lie, we stole a moment in time was even down to repeat it. Said you would always be mine, baby, me nothing but lies. somehow I could trust you. You don't mean I don't, I try to make it work, no matter how much it hurts. You to make it all about you. Tell me why you going to do me like you do. I went from needing you to walking right out. just don't trust me. You don't understand me, but you love it when I call you Miss Carey. I know you love me. Love me. You just don't trust me. You don't trust. me. You need to understand me, but you love it when I call you Miss Carey. Uh, hold up, hold up, hold up, hold up, hold up. I just got your range rover. I put you in the game, now it's game over. Every time you went to the Louis store, you got chauffeur. Hold up, how you gonna leave that? Hold up, give my ring back. Never mind, you can keep that. Cause every time you look at your ring me, you gon' keep that. I know you love me. You just don't trust me. You don't understand me. But you love me when I could get miscarried. I know you love me. Love me. You just don't trust me. You don't trust. me. You need to understand me. But you love me when I could get miscarried. Cause when you love me. it's somehow I could trust I used to but I don't, I don't. Boy, thinking somehow I could trust you. smoke like a rasta. Ganja man, yeah, we smoke like a rasta. Ganja man, yeah, we smoke like a rasta. Informer, they smoking marijuana every day. I lick it, bum bum, bam. Better legalize it, cause they gonna smoke it anyway. I lick it, bum bum, bam. They selling marijuana everywhere. I lick it bum on bed. Better legalize it, cause going gonna sell it anyway. I lick it bum on bed. smoke your marijuana VIP. I got girls on my joints going no worries. Love for the ganja, taste marijuana. I don't drink a lot, but I smoke like a rasta. After the club, yeah, I take it to my casa. Smoking that shisha, playing the. was Nicola Zano, tezamen dus met de Miami Rockets. Met de eh, Legalize. Dat was samen met Mohombi. En daarvoor hoorde je Mariah Carey met I Don't. Deze samen met de G.I. Zie je hem zo, ik heb nog een beetje nieuws voor je. Hoewel Merlin Monroe in 1962 op 36-jarige leeftijd kinderloos is gestorven... zijn er recente foto's van het Hollywood-icoon gedoken... waarbij ze duidelijk zichtbaar zwanger is. De foto's die in handen waren van eh, Merlins goede vriendin eh, Frida Hulp dateerde uit 1960. De diva was toen 34 jaar oud. Nadat Frida overleed zijn de foto's verkocht voor hem eh, iets meer dan 2000 dollar... aan een goede vriend en buurman Tony Michaels. En diezelfde Tony zegt dat Norma Jane Baker, zoals de wijle actrice in het echt heet... voor deze medebaby al een aantal miskramen heeft gehad. Hij beweert dat Merlin naast de foto's zijn geschoten. Dat kindje ook heeft verloren. Ook claimt Tony dat Merlin's man Arthur Millen niet de vader van de baby was. Hij zegt dat Frieda ervan overtuigd was dat uh, Monroe's Franse minnaar Yves Mortal het is. Nou ja, hoe het werd verkeerd, keer, dat was eh, in de jaren zestig. En die jaren zijn al lang voorbij. En eh, ja, we hebben nooit iets meegekregen van of ze nou wel of geen kindje heeft gehad. Dus waarschijnlijk ja, zijn het helaas voor haar allemaal miskramen geweest. En na de zoveelste doodbedreiging tijdens de Amerikaanse tour... moest Board George een kogelwerend vest dragen tijdens het optreden... in Louisiana met de Culture Club. En eh, de Goldsklap-icoon is openhartig in het programma... over de nare regen die hij heeft gekregen... in de bloei van zijn carrière in de jaren 80. Dat deed hij bij de Britse tv-show. Boy legt uit over vele doodsbedreigingen die hij toen ontving... en vertelt bij Piers Morgan's Live Stories... Ik bedacht me, ik kan het optreden niet afzeggen... dus je kan beter maar een kogel weer in het vest dragen. Daarna zegt de 55-jarige zanger dat de negatieve reacties ervoor zorgden... dat hij niet overal meer mocht optreden. Mensen wilden me niet zien bij eh, kindershows. Ja, er is wat voor te zeggen natuurlijk, hè, in, eh, zeker in het uh, buitenland. Ja, daar hebben ze toch wel tegen zulke mensen. Ja, ja, zulke mensen. Is het natuurlijk ook een beetje grof. In ieder geval, ja, hij is anders gehaard. Laten we het daarop houden. En eh, ja, daar is niks mis mee. Maar in andere landen zijn ze er nogal erg uh, ouderwets over. CFM voor de Nightwalk. Ik lul je veel te veel. We gaan weer door met muziek. Curtis Alto en de Zandbeders met Intimacy. I could feel the drip of on my chest. to the door with a face like that. DMW met What You Need. Het is even tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag 18 februari 2017. Dan zal het uh, beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Daar hebben we natuurlijk het eh, wekelijkse feestje Brainwash. Begint om 11 eh, uur vanavond, duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check escape.nl met natuurlijk ons eigen Zandvoortse Raimundo achter de deks. En vanavond heeft hij meegenomen Jennifer Cook en Tijdens dat is vanavond allemaal in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. En vanavond even wat verder. Als je aan de linkerkant Escape hebt en je loopt iets verder door aan de rechterkant... Eh, daar vinden we de, de Club Air. Daar is vanavond Latin Lovers. Begint ook om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En eh, voor meer informatie check eh, air.nl of latinlovers.nl... met onder andere Gregor Salto, Johnny 500, Brian Dalton... Marley Dex, Chris Rocks, Jasper Klaas... En de MC is vanavond Jolly Good. Dat is vanavond allemaal in Club Air. Het feestje eh, Latin Lovers. Dus dat is de place to be. Waar je mij vannacht nog eventjes kan vinden. Denk ik eventjes dat we er even langs gaan. Want daar ben ik altijd wel erg happy mee met, eh, met die muziek. En vanavond in de Melkweg. Het wekelijkse feestje Encore. Vanavond het thema Reedy Birthday Turn Up. begint rond de klok van middernacht. Duurt tot 5 uur in de ochtend. Interesse 12 uur. Voor meer informatie check even melkweg.nl. Met onder andere DJ Prime, Waxfriend, SMP en Joe Vanelli. En hosted bij eh, Taylor. Dat is vanavond in de Melkweg. Het wekelijkse feestje Encore. En vanavond het thema Riri Birthday Turn Up. En vanavond wat dichter bij huis vinden we de Stalker in Haarlem. We hebben vanavond het feestje Stoepkrijt. Begint ook rond de klok van middernacht duurt tot 5 uur in de ochtend. Intrae is 7 eh, euro. Voor meer informatie check even eh, clubstalker.nl of stoepkrijtevents.nl. Met onder andere Wesley Joshua, Stef, en TBA, oftewel uh, To Be Announced, hè? dat hoor je allemaal daar. En dat ga je allemaal meemaken vanavond dus in Club Stalker... in de Kromme Elleboogs tegen Haarlem. Tot zover ook een korte party update. We gaan weer door met muziek. Toyami met Make You Love Me. I've been thinking about the way you look at me. Are you sure you know the one? You can tell me that this feeling don't one day. Why try and hide? this feeling to one day. Fox en Mercy met de Feel It, de New York Groove Mix. En daarvoor die Lenny Fontana, Future D-Train met When You Feel What Love Has. Zie zo voor de Nightwalk, zaterdagavond. Het is 18 eh, eh, februari alweer. Voor je het weet eh, het zit wel weer in maart. En de temperatuur, die zijn lekker. Ik weet niet of je het een beetje gemerkt hebt, maar... Ik ben stiekem blij dat we voor een kou zijn. En ik hoop ook dat die kou gewoon lekker wegblijft. Het is even tijd voor de 10 en boven beste plaat van de dansen. Deze week op 10, Garrett Emery met Saving Lights. Die samen met uh, Helene. Op 9 deze week Cubicolor met uh, Dead and Thrills. De Patrice uh, remix. Op 8 deze week Green Velvet met Sheeple. Op 7 Kellerkite met uh, Shakti Pan featuring Sven. Op 6 deze week Pig and Dam met Chemistry. En op 5 deze week Dead Life en Aussie James met Swaggin. Op 4 Zonderling met Tunnelvisie. Dus de Don Diablo Extended Remix. Op 3 deze week Midland met Final Credits. Op twee deze week Frankie Rizardo met Same Man. En deze week op één een nieuwe nummer 1. In de 10 boven beste plaat van de dansgroep. Het is een plaat die je vanavond al gehoord hebt als opening. Als, nee, als tweede plaat moet ik zeggen. wel met Hit Road Jack. Ja, om die nou nog een keer te gaan draaien. Ik denk niet dat je daarop zit te wachten. Wat dacht je van de nummer 2 de 10 boven beste plaat van de dansgroep? Nu op de radio Frankie Rizardo met Same Man. got a to go to tonight. ZFM Zandvoort de Nightwalk. Het was muziek van The Weeknd met Earn It. Je hoorde de Dave Soriant remix. En daarvoor muziek van Sarah Groove met Baby I Need You. ZFM voor de Nightwalk. Het eerste uurtje zit er alweer op. Ja, tijd vliegt gewoon voorbij. Zometeen het nieuws en weer. Er zijn we nog twee uur lang bij met zometeen als aftrap. De Global House Housewives met DJ Mouse En straks zie je het derde uurtje gaan we naar Italië... met de best van de clubs van, uit Italië. Met DJ Cavus Kelly. Voor nu nog een paar stukjes muziek. Als we reden Moby, maar is die Mark Funk en Danny Cruz met Giving My Love. Ik zeg tot zometeen na de break.